Marnik Jampersen met het NOS-journaal. De Frieske Nationale Partij doet definitief mee aan de Tweede Kamerverkiezingen in oktober. Bij een ledenbijeenkomst in Franeker stemde 56% voor verkiezingsdeelname, meldt Omroep Friesland. Lijsttrekker Aantjelle Soeboer noemt het een historisch besluit. Hij zat tot deze zomer voor NSC in de Tweede Kamer. Daarvoor was hij als wethouder en raadslid actief voor de FNP. Demissionair minister Brekelmans gaat in het kabinet bespreken hoe het verder moet met maatregelen tegen Israël. afgelopen dagen overlegde Brekelmans erover met andere Europese ministers van Buitenlandse Zaken in Kopenhagen. Dat leverde niets op. De gesprekken over de sancties lopen al maanden, maar de EU-lidstaten kunnen niet eens worden. In het kabinet wil Brekelmans nu kijken welke maatregelen haalbaar zijn en of Nederland dat dan alleen of met andere landen moet doen. In Egypte zijn zeker drie doden gevallen bij een ongeluk met een passagierstrein. Bijna 100 mensen raakten gewond. De trein was vanuit het noordwesten van het land op weg naar Caïro. Zeven wagons belanden naast de rails, twee daarvan kantelden. De oorzaak van het ongeluk is nog niet bekend. In Egypte zijn geregeld dodelijke treinongelukken, onder meer door slecht onderhoud van spoor en de treinen. Bij een aardverschuiving in Noorwegen is een gat geslagen in een snelweg en een spoorlijn. Er wordt ook iemand vermist. Vanochtend begon de grond te bewegen in de plaats Levanger, in het midden van het land. De Noord-Zuidverbinding E6 en een naastgelegen spoorlijn raakten zwaar beschadigd. Een huis in de buurt staat op instorten. De oorzaak van de aardverschuiving in Noorwegen wordt nog onderzocht. Het weer. Komende uren vrijwel overal droog. Vannacht gaat het vanuit het westen regenen. Het koelt dan af naar een graad of 15. Morgen eerst nog regen, later droog en geregeld zon bij zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging in Noord-Holland nog op de A1 Amersfoort richting Amsterdam... voor Watergaasmeer 4 kilometer met 10 minuten oponthoud. En de A10 tussen Amsterdam-West en Durgedam. Daar was een ongeluk ook nog eens op deze omrijroute.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 De één na laatste van, eh, ja, van Nederland. Eh, Volgend jaar de allerlaatste. Dus dit weekend, ja, vrijdag viel het een beetje tegen. Nog een beetje 32.000 bezoekers. Maar ja, zondag laat we eerlijk zijn is de belangrijkste dag. En de Nightwalk Mainstage betekent in het teken van feesten. In het dorp is het feest, op het circuit is het, of was het feest. Is volgens mij nu om 9 uur ging de muziek volgens mij uit. Maar eh, ook wij eh, zijn erbij met gewoon lekkere muziek. Drie uur lang het beste op de radio, house, club en techno. Ik zeg een hele goede avond en welkom bij het Formule 1 weekend hier op CFM Zandvoort. sorry. Tech House, DJ Malzo, live on the main stage. DJ Malzo. it's just too late to board. This plane doesn't land. Take off your coat, take off your mask. We gon' take what we want, cause this shit never lasts. Six in the morning. take his advice and let the man alone.